Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Canadese techbelasting voor Amerikaanse technologiegiganten is van de baan. Het Canadese ministerie van Financiën schrijft dat de gesprekken met de VS over een handelsdeal nu weer zullen worden opgestart. De voorgenomen belasting voor techbedrijven had vooral Meta, Alphabet en Apple hard geraakt. In Idaho zijn twee brandweermensen doodgeschoten. Een andere brandweerman raakte gewond. De brandweer rukte uit na een melding van een bosbrand... waarna een schutter het vuur opende op de brandweerlieden. Gespecialiseerde agenten vonden uren later een lichaam met dichtbij een vuurwapen. Of het om de schutter gaat, is niet duidelijk. In Gazastad zijn bij Israëlische aanvallen gisteren 47 mensen omgekomen. Dat zeggen medische bronnen tegen Al Jazeera. Ook in andere delen van de Gazastrook zijn mensen gedood. Op een plek waar voedsel en andere hulpgoederen worden uitgedeeld... zouden vijf mensen zijn omgekomen toen Israëlische militairen het vuur openden. In een NS-trein tussen Alkmaar en Uitgeest zijn gisteravond vier mensen gewond geraakt... toen een elektriciteitskast ontplofte. Een passagier liep een hoofdwand op. Drie andere reizigers raakten onwel door de rook. De trein kon niet verder rijden. De 600 passagiers zijn na twee uur wachten met evacuatietreinen naar Alkmaar gebracht. Op de laatste dag van het EK Atletiek voor landenteams heeft Nederland twee onderdelen gewonnen. Xavi Moajok was de snelste op de 200 meter en Niels Laros won de 5000 meter. Daarmee eindigde Nederland op de vierde plek in het eindklassement met acht overwinningen op 37 onderdelen. Italië werd kampioen. Het weer, het warmt snel op en een stralend zonnige dag volgt. In de middag wel wat stapelwolken bij hoge temperaturen.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 Het Canadese ministerie van Financiën schrijft dat de gesprekken met de VS over een handelsdeal nu weer zullen worden opgestart. In Idaho in de Verenigde Staten zijn twee brandweermensen doodgeschoten. Een andere brandweerman raakte gewond. De brandweer rukte uit na een melding van een bosbrand... waarna een schutter het vuur opende op de brandweerlieden. Gespecialiseerde agenten vonden uren later een lichaam met dichtbij een vuurwapen. Of het om de schutter gaat is niet duidelijk. In een NS-trein tussen Alkmaar en Uitgeest zijn gisteravond vier mensen gewond geraakt toen een elektriciteitskast ontplofte. De trein kon niet verder rijden. De 600 passagiers zijn na twee uur wachten met evacuatietreinen naar Alkmaar gebracht. Het weer zonnig en warm bij 25 tot 33 graden. Dit is ZFM. cœur sans combat. Et j'ai suivi les chars Lentement, douceur, quelque part là-bas, au milieu de tes rêves.